Uur. van der Linde met het NOS-journaal. In Polen zijn vijf mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein vliegtuig stortte neer op een hangaar van een skydive-centrum. De piloot kwam om het leven, net als vier mensen die in de hangaar aan het schuilen waren voor noodweer. Ook zijn er acht gewonden, onder wie een kind. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Het ongeluk gebeurde zo'n 45 kilometer ten noorden van Warschau. Politie en justitie in Polen onderzoeken nog hoe het ongeluk kon gebeuren. De uitvoer van Oekraïns graan over de Zwarte Zee ligt voorlopig stil. Enkele uren geleden verliep de zogenoemde graandeal. Rusland wil de afspraken niet verlengen zolang niet aan Russische voorwaarden wordt voldaan. Wereldwijd klinken verontruste reacties op dat besluit. In armere landen wordt gevreesd dat voedsel onbetaalbaar zal worden zonder het Oekraïense graan. VN-topman Guterres noemt het opzeggen van de graanovereenkomst een klap voor mensen in nood. De Europese Commissie spreekt van een cynische actie van Rusland. Het Amsterdamse ziekenhuis VUMC sluit de spoedeisende hulp vanaf volgende week in de avonden en nachten. Het ziekenhuis heeft te weinig personeel, meldt omroep AT5. Patiënten moeten uitwijken naar het andere ziekenhuis in de stad, het AMC. Het personeelstekort in de zorg leidt er vaker toe dat spoedeisende hulpafdelingen tijdelijk of deels dicht moeten. Om wijken in Nederland hittebestendig te maken... moet er meer groen komen in de openbare ruimte... zoals plantsoenen en bomen die veel schaduw geven. Dat zeggen wetenschappers. Meer groen leidt volgens hen tot een betere wateropvang en opslag... na hevige regenbuien. Dat de vergroening traag verloopt... komt doordat waterbeheer, energie en hittebestrijding... tegelijk moeten worden aangepakt. Het weer, opklaringen met minima van rond de 12 graden vannacht. Morgen veel zon, het wordt 24 graden in het westen tot lokaal 27 langs de zuidgrens. Alleen aan zee en in het noorden is het enkele graden minder warm.